9 uur. Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra dit is het nieuws van NOS op 3. De storm heeft vooral in het zuiden tot behoorlijk wat schade geleid. Vannacht en vanochtend ging het tekeer, regen, onweer, harde wind. In Brabant is de brandweer er druk mee. Op sommige plekken kwam zoveel water uit de lucht dat putten en rioleringen overstroomden. Ook zijn bomen uit de grond gerukt, die worden nu in stukjes gezaagd. En het blijft onrustig. Ook later vandaag kan het in Brabant weer gaan stormen. Door ons onderwijssysteem worden de kansen voor Nederlandse eh, kinderen steeds ongelijker, zeggen adviseurs van de regering. Kinderen worden te jong in het hokje VMBO, HAVO of VWO geplaatst, vinden ze. Ook al het thuisonderwijs tijdens corona leidt tot meer kansenongelijkheid. Drie mannen uit Maastricht zijn opgepakt na een achtervolging. Ze overvielen een winkel, reden keihard weg en deden hun lichten uit op de snelweg. Een auto kon ze nog maar net ontwijken. De politie stopte daarom met achtervolgen en heeft de mannen later opgepakt. Hoe keek jij gisteravond naar Oranje? Deze buren in Amsterdam hadden een groot scherm op straat gezet om samen te kijken. Om in de buurt eh, toch weer een beetje het ontlokken downen. Leert de buurt een beetje kennen, leert elkaar een beetje begrijpen. Het is alleen maar leuk, feest maken, gezellig. De fight aan. En natuurlijk zaten er ook een paar bondscoaches in de tuin. Ik bedoel, dit zijn toch tegenstanders Oostenrijk, Oekraïne. Dat zijn niet eh, de grootste tegenstanders. Het is nog niet echt uh, flitsend. Dus eh, ik hoop dat het eh, beter gaat lopen gedurende het En na de wedstrijd natuurlijk nog een afterparty met Silent Disco. Ik weet niet of je het hoort. Je hoort niemand een beetje kletsen, maar de muziek staat vol aan. Je ziet de mensen dansen. Het is hartstikke leuk. Het weer, de laatste buien trekken nu weg. De zon breekt door, het wordt 23 tot 31 graden. Vanmiddag is het onweer terug, eerst in het zuiden, daarna ook in de rest van het land.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 Soit tu me comprends, sinon tu tailles jamais les pattes battent. Monsieur, que voulez-vous je le sais. Appelle-moi hmm. Kataléa mais à hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le boulet est t'es dans l'air, il est toc toc.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 Thank you. she walks to the sea. She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. hoofdletter zo goed 9 is Zon, Zee, Zandvoort en... when it comes en zomerhit. I picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset. makes me feel good. good. When I feel good, I sing, sing.